Dance FM. Mark Bay. een fijne plaats, zeg. Simplicious hoor je, Let Her Feel It. Snapper FM 937 was het vroeger en nu via al die zenders in Nederland 904, 907, 971, 991 en wereldwijd via www.starpointfm.nl. Nog één keer Doing the Right Thing.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 Nog eenmaal naar Starpoint Dance FM voordat het eh, voorgoed in de geschiedenis boeken zal gaan. En inderdaad, er alleen nog maar over gesproken wordt. In het verleden en niet meer in het heden. Zover is het nog niet. Het is tenslotte eh, vandaag nog gewoon eh, zondag. En we hebben nog een paar dagen te gaan totdat het 2004 is. Totdat we inderdaad woensdag officieel afscheid van elkaar nemen. Als we tien jaar lang Starpoint Dance FM gaan behandelen. Romperdon en ik, vier uur lang vertellen we je alles over dit radiostation. nog geen eh, volledige power is, dan weet ik het niet. Vier zenders stralen over Nederland. Nog eenmaal dat signaal. Wat jarenlang, tien jaar lang om precies te zijn, garant stond voor The Most Danceable. Starpoint Dance FM nog eenmaal tot 2004 doen we het voor je radio gaat of staat. Jongerenradio op zijn allerbest. Starpoint. Hartstikke idee. Bij gebrek aan iets beter. Hier is Mark Peters. En zo is dat. Dat is, uh, dat is Ja, die doet het nog even voor je. Twee uur lang maakt hij je lekker wakker. Op deze zondag. We doen het even rustig aan. Hoor. Even bijkomen van zaterdag. You know, real good. That's Side of Town. Ja, terecht eh, zegt eh, Verstraat hier achter me. Een beetje Amsterdamse muziek aan draaien, eh, Peters. Ja, Peters moet nog een beetje wakker worden. En, dat doet hij nou eenmaal het beste met dit soort plaatjes. Daar kan hij namelijk niks aan doen. Komt het natuurlijk ook omdat ik een beetje uit die regio uh, vandaan kom. <laughs> Wat zeg je? Heb je nog een lijntje? Kook daar goedkoper. Ja. Onder de 3 kilo, hè? <laughs> dachten we dat alleen maar illegaal zat het uit, uit te zenden. Het eh, waren niet alleen eh, de, nou ja, de overtredingen hier, eh, zeg maar. Uh, Starboard FM, The Most Danceable. Mocht je ons willen bereiken, kan dat op een x-aantal manieren. je kunt eens even een mailtje sturen, dat vinden we wel leuk. Studio.starportfm.nl of even telefonische eh, reacties. Er eh, zijn ook altijd leuk natuurlijk. 25854. Dat zal ik nog even herhalen, want eh, dat is voor de langzame mensen onder die nog helemaal wakker zijn. 0648825854. Als u telefonisch wilt reageren op uitzendingen. De tiende krijgt van mij een heel mooi Starpoint FM CD-rommetje. Met alles over Starpoint, foto's, fragmenten en muziek. En alles erop en eraan. still too young for me. You make me taste some tribulation. tot dat uh, lijstje ex-Starper FM Dance Tip. Chocolate Puma hoor je, I Wanna Be With You. Mijn uh, echte rompenom plaatje. Volgens mij was die eh, verantwoordelijk voor het binnenbrengen van dit cd-singeltje. durf dat niet meer helemaal zeker te zeggen, maar dat zoeken we nog even op voor de 31ste. Dan kunnen we dat nog even melden voor, voor de insiders die dat willen weten. Starper FM, The Most Danceable, wat is dit? Oh, dat brengt ook herinneringen boven hoor. Adiva, this is our warning. I refuse to tell you anymore. my final warning to Ze heeft eh, weer zo zijn verhalen. Was namelijk een van die platen die eh, ja, eigenlijk vanaf het begin uh, bij Starpoint Dance FM hoort. Toen we nog vanuit de paardenbox uitzonden. En op een andere manier heeft hij dan ook weer een bepaalde betekenis. Ja, ik kan me nog herinneren dat we een van de heren van de radiocontrolediensten nog een waarschuwing eh, gestuurd hebben in die tijd. Maartensdijk, Loosdrecht, Westbroek, Hollandse Rading, Groenekamp, Maarsen, De Beel, Zij, Soest, Utrecht, Waar, Hilversum, Bussen, Aarden, Huis, Almere, Wees. Nieuw-Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. keer zijn we jouw nummer 1, de Gooise nummer 1 en eigenlijk gewoon eh, de nummer 1 van Nederland op dit moment. Want in heel Nederland te beluisteren via vier zenders 90 94 7 97 1 99 1. En voor die randgebieden, nou die moeten dan maar inderdaad de livestream eh, aanklikken op www.starpointfm.nl. En eh, nou mocht je Nederland nog verlaten, kun je natuurlijk altijd daar inderdaad naartoe surfen. Om alsnog te genieten van die laatste klanken nog één keer Starpoint Dance FM. Nog één keer al die platen ja, die wij zo vaak mogelijk hebben proberen te draaien. Die platen die eigenlijk voor de rest eh, ja, weinig op de radio horen. Als alleen inderdaad op die, uh, ja, die piratenstations, zo noem ik ze dan ook maar. Want zo worden we vaak betiteld. of we nou echt piraten zijn, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is een andere discussie. Die wil ik ook nog wel eens een keer aangaan met die mama. Daar is niet helemaal de tijdstip voor, eh, denk ik. Op deze zondag, vierde kerstdag, zoals ik hem normaal maar betitel. Ik heb nog steeds een beetje dat kerstgevoel. Dat komt omdat hier de kerstboom nog staat. Misschien moeten we die gewoon de deur uitgooien zometeen. Osborne. Wat heeft die man een mooie muziek gemaakt. Seas on the left. Ja, en dat is nou echt, eh, wat dat betreft, eh, een plaat die inderdaad eh, niet zo gauw op de vaderlandse commerciële of landelijke omroepen zult horen. drum. We're going bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. Bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. The most danceable star Dance FM. Dance FM. Bang to the beat of the drum. We're going bang to the beat of the drum. bang to the beat of the drum. We're bang to the beat of the drum. Got to see you, baby. Don't ever tell me maybe. Don't stop to shake it, break it, make it, baby. On oh, the floor. Cause you're the kind of guy to take me really high. You're pretty cool and I can not wait to see you burn floor. Bang to the beat of the drum. Bang to the beat of the drum. I want. Bang to the beat of the drum. With you. Bang to the beat of the drum go bang to the beat of the drum. Right. Mm-hmm. Bang to the beat of the drum. Bang to the beat of the drum. With you. Bang to the beat of the drum. faded in the dark. Crowd, Safai, Bang to the Beat of the Drum. Ja, met de sampletjes erin van Laura Brannigan, Self Control en Monte Grosso's Thunder. En ook dat was ex star FM Dance Tip. Van inmiddels alweer, eh, nou ja, wat zal het geweest zijn? Anderhalf jaar geleden volgens mij. En er staat geen datum op. Nou, ehm, wanneer het precies was, dat hoor je aankomende woensdag 31 december, oudjaarsdag. Wanneer we al die platen voorbij laten komen. Al die ex-Starpoint FM dance tips en al die andere fijne Starpoint classics. Dat alles en meer dus. Aankomende woensdag vanaf 12 uur starten we. Rompadon en ik 10 jaar lang Starpoint Dance FM. je kent ze nog van Rise. Ook een, inderdaad uh, wel plaatje dat, eh, dat je hier wel eens menig een eh, keertje gehoord hebt. Deze misschien wat minder. Van inmiddels ook alweer twee jaar geleden. Soul Providers. En Deep Inside Your Love. Ah, Peters is behoorlijk toe aan koffie. Dan ga ik eens even zitten, denk ik. close, it nearly drove me off my mind. It was more than I could handle. It seemed as though I was in this fight alone. Thought I had no one to turn to. I thought I had no place to go. Until that day, I came to realize I wasn't fighting by myself, but my help was standing by. So I we trying to say the next time you're feeling down, send your praises up to heaven and watch your blessings come on down, come on. you're in. You ought to rejoice for where you're going and let go of where you've been. Keep reaching forward for those things that lie ahead. Know that God has a purpose. Yes, God has a plan. I'm a witness. You do just what He said don't have to worry. Go on and do your dance. This is the time that you should set aside. So get out of your seat and raise your hand up high. Your Hands, stand Your Feet. Uh, muziek waar dat eh, inderdaad wel bij kan. Speciaal voor mijn Amsterdamse vrienden. Moos PP. Man of Standard hoorde je op Starpoint FM 937. Ah, ik zit lekker aan de koffie en het is de hoogste tijd om even wat eh, rustiger aan te doen, vind ik. Hè? Zo voor het eh, eind van het eerste uur vind ik dat eigenlijk wel lekker. Kan ik even op adem komen. Ah, bakje koffie erbij. Kokje erbij. Ja, doe maar. Doe nummer twee. Eh, honger. Nou, doen we even met deze. I'll be sure is night and day.